it's, about to go down, down, down, down, down, down, down, down. Are you ready? Yo, this is Milo. Hey, this is Frankie Risardo. What's up? This is Afro Jack. Hey, this is Lenny Zuluvel. Your destination for the best beats. 538 Dance Department. By Armin van Buren. Welkom, welkom. Dit is de danstoer van 538 Dance Department met alleen de allerbeste dance van de allerbeste DJ's. En of het nou sneeuwt of dooit, bij ons is de dansvloer altijd ijsvrij. En straks om 11 uur hou je ook weer een nieuwe exclusieve hotmix. Deze week, ik ben er trots op, de Hilversumer Luc van Dijk. Heel benieuwd naar jouw weekendplannen. Laat even weten wat je van plan bent in de gratis 538-app. Ijsvrije dansvloer, maar niet vrij van regen. Die krijg je van Fisher. Dit is Rain in Dance Department. is zijn naam. Nieuw talent. En hij werkte weer samen met David Guetta voor Upside Down. Je hoort het hier in Dance Department. Heb je trouwens meegekregen dat Martin Garrix voor zijn voorprogramma ook nog eh, nieuw talent zoekt? Voor zijn tour in Noord- en Zuid-Amerika. Hij is voor elke show die tour op zoek naar lokale DJ's die voor hem willen openen. Op die manier wil hij lokaal en jong talent dezelfde kans geven als hij die, die zelf eh, vroeger kreeg. Ik vind het een supermooi initiatief. Dus woon je in Noord- of Zuid-Amerika? Meld je dan even op de website van Martin Garrix. Ik ben Armin van Buren. Straks Haven en Cascade na Toys en Root Boy. boy in the place. Step to the beat and wind your waist. Wicked, now boy in the place. Now step to the beat and wind your waist. to the beat I want your ways. de zachte stem van Annabel Englund. Zij mocht de vocale leven voor de nieuwe single van Cascade en Sid. Je hoorde het hier bij Dance Department. Kijk heel even in de 538-app Inbox. Hey Armin, lekker naar het skatecafé in Amsterdam-Noord vanavond. Door tot de late uurtjes. Wij warmen op met Dance Department aan, zegt Shirley. En eh, Ruby zegt groetjes uit Rotterdam. We hebben een huisfeestje met de radio aan. Nou, heel fijn weekend allemaal. Ik heb de perfecte muziek trouwens voor je huisfeestje. Check deze. Plastic Funk en Chester Young. Dit is Bass Low in Dance Department. so slow on the floor. Drums on pumping on the low. 909. 538 Dance Department. Straks heb ik muziek voor je van Max Tyler. Adam Beyer komt eraan. En de nieuwe Alesso. Maar nu eerst een DJ waar heel Ibiza over sprak afgelopen zomer. Een Amerikaan waar we gelukkig geen importheffing voor hoeven te betalen. Vorige week draaiden we de originele versie van John Summit en Lights Go Out. Ik kreeg deze bootleg opgestuurd van een nieuw talent, Tim Bliss. Een vocaal die in welke vorm dan ook in je kop blijft hangen. Check het zelf. John Summit op jouw radio. DC. Eigenlijk deze melodie uit 1997. Toen waren het Three Drives on a Vinyl met de track Grease 2000. En Max Tyler heeft zo'n waanzinnige remix afgeleverd. De track staat overal bovenaan, Beatport 1001 Tracklist. En oorspronkelijk was het Three Drives on a Vinyl. Het idee was dan, je krijgt drie tracks voor de prijs van één. En later werd het dan weer afgekort tot Three Drives. En gemaakt door twee Nederlanders trouwens, hè? Mark van Dalen en Tom TB in 1997. Over Max Tyler gesproken. Zijn hotmix kun je terugluisteren van een aantal weken geleden via 58.nl of mijn eigen Mixcloud. Net als die van Colin, Leighton Jordani en Lovestruck. Straks om 11 uur heb ik een nieuwe hotmix. Dan van de Nederlander Luc van Dijk. Die wil je niet missen. Nu eerst nog Adam Bayer en zijn laatste, de Worldwide Warning van vorige week. Maar eerst Alesso en Pendulum. Dit is Fate in Dance Department. chrome helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate. Touchdown, about a million miles away. Dripping chrome, helix, different DNA. Another land where the creatures innovate. Got the code, hit the switch and activate, activate, activate, activate. activate. hit the switch and activate. John Summit. Your destination for the best beat. 538 Dance Department. By Armin van Buren. De zaterdagavond is officieel gaande. Dit is Dance Department, uur nummer 2 van onze club. En tot middernacht trakteer ik jou zoals elke week. Alleen op de allerbeste dance. Met straks om 11 uur weer een exclusieve hotmix. Ik ben er echt super trots op. Deze week door Luc van Dijk. Ook heb ik nieuwe muziek voor je dit uur van 538-collega's Sunnery James en Ryan Marciano. En muziek van Ilke Klein hoor je zo meteen. Wees welkom op onze dansvloer. We trappen hem af met Frankie Rizzardo en Karsten. Dit is More to Life. There's more to life in the darkest night when the hopes are light origineel van deze plaat vind ik al geweldig. Daar komt deze remix van Sama zeker nog bij. A Feeling I Miss. Origineel van eh, Cassian en Mad Rider. 538 Dance Department. Ik ben Armin van Buren. Vorige week hadden we een eh, gezellig diner en bedrijfsfeestje van 538. Superleuk om een keer alle collega's daar te spreken. En ik sprak ook de mannen die ik nu voor je ga draaien. Collega's Sunnery James en Ryan Marciano. Een aantal jaar geleden had ik een eh, tour met ze in Brazilië. En ik vind die sound van Brazilië ook helemaal bij die mannen passen. En ze hebben er echt eh, ja, een beetje de smaak te pakken gekregen. Ze werken samen met een Braziliaanse producer, Bruno Martini. En dit is het resultaat. Raiz Brasileira in Dance Department. destination for the best beats. 538 Dance Department. lekkere dit. Colin and Rollback, We Belong, Dance Department op 538. Ik ben Armin van Buren. Afgelopen week hebben we weer eh, overleg gehad met het hele team. Wat vonden wij de allerbeste dance track van dit moment? Die dopen we dan elke week om tot de Worldwide Warning. En het was toch best wel lastig. Er is een hoop goede nieuwe muziek uitgekomen. Maar wat ons betreft heeft BLR toch echt gewonnen. De track circuleert al een tijdje in de verschillende DJ-cases. En wij vinden dit echt een absolute bom. Zo'n plaat waar je gewoon een smerig gezicht van gaat trekken. Check het zelf. BLR, Rob Styles en Robbie Rice in de club. The Worldwide Warning in Dance Department. So, But what if we decide there is no tomorrow? And we're gonna let ourselves go and just flow with whatever this gathering of night loving creatures will bring. I can see it in your eyes though. You're not afraid. Like me. Let's double up our needs and let ourselves go. There's a reason why I got a table in this club. Find someone like you who can make a battle pop. Ooh la la la, I'm feeling dirty. Ooh la la la, come down and hurt me. There's a reason why I got a table in this club. Find someone like you wel DOD met Poppy Bascom en Confession hoorde je in Dance Department. We willen trouwens ook op deze plek nog heel even de organisatoren van Subcultuur in Nijmegen feliciteren met hun 13-jarig bestaan. Gisteravond vierden dus ze een eh, mega groot evenement en zoals ze zelf zeggen, ooit geboren uit liefde voor de nacht. Heel mooi. Hier ook genoeg liefde op onze dansvloer. Straks om 11 uur Luc van Dijk in de hotmix, maar eerst Joa en Green Light in Dance Department. fuck do you want from me? on me.